4 uur. Waterbalgemoed met het NOS Journaal. Een politiechef in Leiden die dinsdag door de korpsleiding naar huis is gestuurd... zei in tv-programma Jinek dat klokkenluiders bij de politie... worden geïntimideerd, geïsoleerd en geëlimineerd. In juni vroeg de vrouw op Instagram aandacht voor discriminatie binnen de politie. Deze week kreeg ze van de leiding te horen dat haar kritiek... te veel interne spanningen veroorzaakte... De korpsleiding zegt dat er meerdere voorstellen zijn gedaan om haar aan het werk te houden... Maar dat noemt de weggestuurde politiechef een pertinente leugen. In Suriname worden twee Nederlanders van Surinaamse afkomst vermist... die volgens de politie waarschijnlijk slachtoffer zijn geworden... van een criminele afrekening. De auto van een van de twee is kort na de verdwijning... eerder deze maand uitgebrand teruggevonden. Volgens de website boevennieuws.pro is er een verband met de liquidatie... van oud-profvoetballer Kelvin Meenaert in Amsterdam vorige week... en van iemand op Curaçao. De opdrachtgever van de liquidaties zou een Surinaamse drugsdealer zijn... van wie er 400 kilo cocaïne was gestolen. Nederlanders zamelen steeds meer plastic, blik en karton in. De hoeveelheid recyclebaar materiaal steeg tussen 2014 en 2017 met 37 procent. Blijkt uit onderzoek van onder meer de Wageningen Universiteit. Tussen het materiaal zit nog wel veel afval dat niet kan worden hergebruikt... en dat sorteerbedrijven er tussenuit moeten halen om te verbranden... De onderzoekers van Wageningen roepen de consument op... geen afval meer bij het plastic te gooien. Feyenoord is in eigen huis flink onderuit gegaan tegen AZ. De Alkmaarders wonnen gisteravond de inhaalwedstrijd in de Eredivisie met 3-0. Feyenoord is daardoor gezakt naar de tiende plek in de Eredivisie. AZ behoudt zijn derde plek. Het weer nog. In de kustgebieden kan er nog een bui vallen. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Overdag vooral in de noordwestelijke helft van het land buien. Op andere plekken ook wat zon. En het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NWS Journaal. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Weet je wat het mooie is van licht? Het kan ook uit. Reclameverlichting, s'nachts, oh. nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht. Morgen is er weer een dag om spullen te kopen. Doe het licht uit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 苏曼殊。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 selected voor de Westkust.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 www.zfmzandvoort.nl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

just why hit you up late at night. All I want is to get high. Feel the wind in my hair. I need to feel alive.